Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bijna twee derde van de Nederlanders is tevreden over het gemeentebestuur... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 64 van de ondervraagden geeft een 6 of hoger. Daarmee krijgt het gemeentebestuur twee keer zo vaak een voldoende als de landelijke politiek. Daarover is slechts 34 tevreden. Mensen zijn positiever over de mate waarin de gemeente weet wat er leeft... de belangen goed afweegt en lokale problemen oplost... Aan het onderzoek deden meer dan 3500 mensen mee. Wie van een doorsnee inkomen een huis wil kopen... komt meer dan 100.000 euro tekort om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. Zonder dubbel inkomen of rijke ouders... lukt het mensen met een doorsnee inkomen niet om zelf een huis te kopen. De huizenprijzen zijn de laatste jaren veel harder gestegen dan de inkomens... en ook het aanbod van nieuwe woningen blijft achter. De problemen zijn het grootst in de grote steden... waar betaalbare koopwoningen het minst voorhanden zijn. Met name in Amsterdam en Utrecht. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen in het Midden-Oosten opgeroepen om zo snel mogelijk te vertrekken. Het ministerie spreekt van ernstige veiligheidsrisico's, niet alleen in Iran, maar in alle landen in het Midden-Oosten. De Amerikanen moeten proberen om via lijnvluchten of andere commerciële routes weg te komen. Het ministerie maakt geen melding van evacuatievluchten. Het Israëlische leger zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd... op het gebouw van de Iraanse staatsomroep in Teheran. Volgens het leger is het gebouw van omroep IRIP geraakt en ontmanteld. IRIP bevestigt de aanval, maar zegt dat de uitzendingen gewoon doorgaan. Volgens de baas van de omroep zijn er geen berichten over slachtoffers.